Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. België herdenkt de terreuraanslagen. Het is vandaag vijf jaar geleden dat er bommen ontploften op vliegveld Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel. 32 mensen kwamen om het leven, honderden mensen raakten gewond. In de Belgische hoofdstad werden net kransen gelegd. Vijf jaar later zijn muren opnieuw opgebouwd. Zijn daken hersteld. Veel van de materiële schade is niet langer zichtbaar. Maar bij overlevers, nabestaanden en hulpverleners uit de eerste lijn is de schade er nog steeds. Er zijn de littekens, de pijn en de leegte, het gemis. De aanslagen in Brussel waren een actie van een groepje zelfmoordterroristen van IS. Drie kwamen om, een vierde blies zichzelf niet op. Hij werd ruim twee weken later opgepakt. Het hele kabinet laat zich testen op corona. Minister De Jonge zit al in quarantaine. Vrijdag hebben de andere ministers en staatssecretarissen nog met elkaar vergaderd. En nu blijkt staatssecretaris Mona Keizer corona te hebben. Testen is genoeg. De rest van het kabinet hoeft voorlopig niet in quarantaine. Ridwan Taghi en 16 anderen staan vandaag voor de rechter... in de grootste strafzaak ooit in ons land. Ze worden verdacht van zes moorden en het plannen van nog meer liquidaties. Tot nu toe wil Taghi nog niets zeggen. En hoe kom je als winkelier in deze tijd van je ladingen winterjassen en wollen truien af? In Groesbeek in Gelderland zijn ondernemers bij elkaar gaan zitten... en hebben ze een leegstaand pand omgetoverd tot outlet om het spul toch nog kwijt te raken. Dit is nog een kans om toch een stukje investering terug te kunnen krijgen. Want anders ja, gaat het echt naar of de kledingcontainer het goede doel... of het wordt gewoon weggegooid. Koopjezagers kunnen, af, kunnen op afspraak een uur rondneuzen tussen de rekken... en voor hun prikkie hun garderobe flink uitbreiden. Hoe erg het voor een ondernemer ook mogen zijn, ehm, hebben die mensen daar ja, geluk bij. Omdat er gewoon nog bij iedereen hier die hier staat eh, ja, echt gewoon hele mooie spullen hangen. Het weer, af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 8. Morgen is er wat meer zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de afsluitdijk staat een file op de A7 Zurich richting Hoorn... tussen Breslanddijk en Den Oever van 5 kilometer.